en dat Nederland om zijn uitlevering gaat vragen. De 41-jarige Taghi wordt onder meer verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor meerdere moorden. Hij werd internationaal gezocht en voor informatie die tot zijn aanhouding zou leiden... was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Volgens de Nederlandse politie is de aanhouding te danken... aan intensieve samenwerking met de politie in Dubai. Rond deze tijd geven het OM en de politie een persconferentie. De zaak van de dode man in een speeltuin in Assen komt niet voor de rechter. In augustus zou de man een meisje onzedelijk hebben betast. Vijf mensen hielden hem in bedwang en de man overleed. Na uitgebreid onderzoek spreekt het OM van gerechtvaardigd burgeroptreden. De man had inderdaad een meisje onzedelijk betast. T-Mobile sluit klanten geleidelijk weer aan na de grote storing van vanmiddag. De oorzaak van de storing waren problemen in de software. Uit het hele land kwamen tienduizenden meldingen van klanten die niet konden bellen en internetten. Het kan nog wel even duren voordat alle klanten weer zijn aangesloten. Tegen de oud-voorzitter van de ondernemingsraad van de politie is een jaar cel geëist. Volgens het OM is Frank Kiltay schuldig aan fraude... en heeft hij het publieke vertrouwen in de politie beschadigd. Uit een intern onderzoek bleek dat Kiltay tienduizenden euro's politiegeld uitgaf... aan onder meer etentjes en feesten... en dat hij rommelde met facturen. Vanaf vanavond zijn geldautomaten s'nachts uitgeschakeld om plofkraken te voorkomen. Tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends zijn ze niet meer te gebruiken. De maatregel is genomen omdat het aantal plofkraken fors is toegenomen. Het weer vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden droog en het koelt nauwelijks af. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond wat regen. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn het afgelopen half uur meerdere ongelukken gebeurd bij Amsterdam op de A10. Die veroorzaken daar dus veel vertraging. Op de A10 aan de westkant van de stad ging het mis bij Osdorp richting Den Haag. Dat zorgt voor een half uur extra reistijd vanaf Amsterdam Hemhavens. Door dat ongeluk is de rijbaan dicht en je kunt er alleen langs via de afrit en de oprit. Omrijden kan ook via Haarlem over de A5 en de A9. Door dat ongeluk bij Osdorp staat er een kijkersfile de andere kant op, dus richting Zaanstad. Daar heb je nog eens 20 minuten vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Koenplein aan de noordkant van Amsterdam, ook richting Zaanstad. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is ook 20 minuten. Wat ook opvalt is de A27 van Utrecht naar Almere. Ook daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Eemnes en de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur.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 Who's gonna take it to the next level? Must be the chosen one, but not the devil. So shake that thing, baby. jam for me, yeah. Always, always the first with fresh new music. Dance Radio. Playing funky tracks, soulful dance, dance radio. It's December. It's the time we celebrate our most sacred and special event. Kids can't wait to celebrate. Ooh, ooh, ooh, From Dance Radio. stuur jullie allemaal fijne dagen.